Mensen met HIV mochten ruim 22 jaar het land niet in, omdat het virus werd beschouwd als een gevaar voor de volksgezondheid in Amerika. De reisbeperkingen werden maandag opgeheven. Het AIDS-fonds schreef een prijsvraag uit en vroeg mensen met HIV om uiting te geven aan hun blijdschap over de opheffing. De prijsvraag werd gewonnen door Clemens Roeland, die een gedicht had geschreven. Hij is in 22 jaar de eerste ter wereld met HIV die naar de Verenigde Staten reist. Er komt een nieuw onderzoek naar de geluidsoverlast van de Joint Strike Fighter. Volgens Amerikaanse cijfers komt het volume van een JSF uit op 124 decibel. Dat zou betekenen dat de JSF bijna niet in Nederland mag vliegen vanwege de geluidsnormen. Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartinstituut heeft de Amerikaanse berekeningen opnieuw bekeken. In dat onderzoek komt het volume uit op 110 decibel. De provincie Friesland en omwonenden van vliegbasis in Leeuwarden vertrouwen dat cijfer niet. Staatssecretaris De Vries van Defensie heeft op verzoek van Friesland ingestemd met een nieuw onderzoek naar de geluidsoverlast. Hij spreekt van een second opinion. Het is nog niet bekend wie het nieuwe onderzoek uitvoert. De Tweede Kamer praat volgende maand over de geluidsoverlast van de JSF. Nederlanders hebben vorig jaar gemiddeld drie uur en vier minuten per dag televisie gekeken. Dat is net zoveel als in 2008, toen het EK voetbal en de Olympische Spelen werden uitgezonden. Doordat zulke superevenementen dit keer ontbraken, daalde het marktaandeel van de publieke omroep licht tot 36,8 procent. Het marktaandeel van RTL Nederland steeg tot 27,5 terwijl dat van SBS daalde tot 21,7 Nederland 1 was de best bekeken zender. Best scoorde de uitzending van Boer zoekt vrouw van 8 november. De uitzending waarin de boeren hun keuze bekend maakten trok 4,5 miljoen kijkers. Het was voor het eerst sinds 2002 dat op de eerste plaats geen sportuitzending stond. Het weer, wolkenvelden, ook zon en aan zee mogelijk een sneeuwbui. Het blijft overal licht vriezen.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 22